Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De Australische persconferentie zei Abbott dat Nederland leiderschap heeft getoond... en dat hij premier Rutte persoonlijk wil bedanken. De Australische premier ontmoet Rutte maandag in Nederland. Ook spreekt hij onder andere met leiders van het identificatieproces. Bij de vliegramp kwamen 38 Australiërs om. De burgemeester van Nagasaki in Japan wil niet dat het Japanse leger weer actief wordt in het buitenland. Dat zei hij bij de herdenking van de Amerikaanse atoomaanval op Nagasaki, precies 69 jaar geleden. Kort na de Tweede Wereldoorlog is in de grondwet opgenomen dat het Japanse leger alleen een verdedigende rol mag spelen. Premier Abe wil de wet veranderen zodat het leger mee kan doen aan vredesmissies in het buitenland. Veel Japanners zijn daartegen. De burgemeester van Nagasaki riep de premier op naar zijn volk te luisteren. Bij benzinepompen in Italië wordt massaal gesjoemeld. Bij bijna 30% van de 800 tankstations die de Italiaanse financiële politie controleerde... was er sprake van fraude, melden Italiaanse media. Vaak werd er gerommeld met de pompteller, waardoor automobilisten minder benzine kregen dan waarvoor ze betaalden. Ook fraudeerden de pomphouders met betaalautomaten. 33 mensen worden aangeklaagd voor de fraude. De tweede zogeheten Zwarte Zaterdag is even druk verlopen als vorig jaar. Rond 1 uur stond er net als vorig jaar 720 kilometer file op de wegen in Frankrijk. De A7 bij Lyon was het drukst, daar liep de vertraging op tot 2 uur. De eerste Zwarte Zaterdag van dit jaar, vorige week, was in Frankrijk drukker dan ooit. Er stond toen bijna 1000 kilometer file op de Franse snelwegen. Het weer nog, aardig wat zon en op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 22 graden. Morgen vroeg begint met wat buien, daarna is het even droog. Maar smiddags volgen stevige buien met kans op onweer.